Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt iemand anders verantwoordelijk voor de beveiliging van de familie van de kroongetuigen in het Marengo-proces. Daarin heeft Nabil B. dingen over Ridouan Taghi verteld. En sindsdien worden mensen rondom hem bedreigd. Die worden nu beveiligd, maar de familie voelt zich alsnog niet veilig, vertelt verslaggever Remco Andringa. De familie eh, zegt eh, te vrezen dat er na de moord eh, op de broer van de kroongetuige, zijn advocaat en zijn vertrouwenspersoon opnieuw een onschuldig slachtoffer zal vallen als er niets verandert. En daarom willen ze dat er voortaan iemand anders gaat over hun beveiliging. En dat wordt in een reactie door het OM ook toegezegd. Die verantwoordelijkheid zal worden overgedragen. Ze vinden dat er te lang is gewacht met het regelen van beveiliging en dat er niet goed over is gecommuniceerd. Er zijn minder plekken waar je met een rood potloodje een vakje kunt inkleuren komende woensdag. In totaal zijn er bijna 400 minder stembureaus. Maar bijna overal kun je terecht als je in een rolstoel zit. Check dat wel even, want in bijvoorbeeld Tolen, Oldebroek en Houten... zijn nog maar iets meer dan de helft van de stembureaus rolstoel toegankelijk. Tussen de stations Driebergen-Zeist en Maarn is gisteravond een machinist aangereden. Die kwam daarbij om het leven. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Mensen die in de trein zaten moesten een stukje naar de snelweg naast het spoor lopen. Daar werden ze dus op de vluchtstrook opgepikt door bussen. En veel tranen van geluk vannacht in Hollywood. Mom, I just won an Oscar! De 95ste editie van de Oscar stond in het teken van grote winnaar Everything, Everywhere, All at Once... De film won in totaal zeven prijzen. Hoofdrolspeelster Michelle Yeoh won als eerste Aziatische vrouw een Oscar. Ook de vrouw van de Russische oppositieleider Navalny was aanwezig om de prijs voor beste docu in ontvangst te nemen voor de documentaire Navalny. My husband is in prison just for defending democracy, Alexei. I am dreaming the day when you will be free and our country will be free. Stay strong, my love. Thank you. Navalny werd in 2021 opgepakt, zit sindsdien in een strafkamp in Siberië... waar hij nog jaren moet blijven. En dan nog het weer. De dag begint regenachtig, maar er komt warme lucht aan... waardoor het vanmiddag wel 16 graden kan worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Het is nog behoorlijk druk op de weg. Er staan nog veel dagelijkse files. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en knooppunt Watergraafsmeer 17 kilometer met drie kwartier oponthoud. A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Maarsen en Knoopend Amstel 23 kilometer. De vertraging is daar drie kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. A7 Hoorn richting Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en knooppunt Zaandam. 11 kilometer file met ongeveer 20 minuten extra reistijd. Dan de A9 a Diemen richting Alkmaar tussen Bijlmermeer en Aalsmeer 11 kilometer.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 Uh, yeah, yeah. Het z'n allen in een cirkel rond de tafel. Ziet om mijn oogleden de eeuwige gezichten. En ik heb gezocht naar een motief om ze te haten. Maar al dat stukjes is heb ik zelf aangericht. Ben dankbaar voor mijn leven, ook wel voor mijn dood. En ik dank er voor wat lukt en mezelf voor het gekloot. En ik dank er voor het eten, dank u voor de pijn. Ook al is het niet te is dat glas te klein. Dank u voor mijn toekomst, roebel en bevlekt. Dank voor een systeem dat van alle kanten lekt. Ik dank u wel, ik dank u echt. Als ik goed was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees eens dat je niet bij de les was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik was ik zou het laten zien dat ik trots was Zo kees dat je niet bij de rest was Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was Ik zou willen dat ik even kon ontsnappen Maar verlichting blijkt altijd van korte duur Er wordt al jaren niet gelachen om mijn grappen Ik sta al jaren met mijn rug tegen de muur ben dankbaar, maar ook eenzaam. Ben je daar eenzaam in de hemel? Je kan best een keertje meegaan als je wil. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was zou het laten zien dat ik trots was Toen kees dat je niet bij het rest was Ik zou het laten weten als ik echt was Als ik God was Zou ik laten zien dat ik trots was Toen kees dat je niet bij het rest was Ik zou het laten weten als ik echt was Echt was Als ik God was Zou ik frikken tot je los was Op zijn minst wat dichterbij zijn Met een poging tot al blij zijn Als ik God was zat ik aan die